uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft dit jaar in totaal... al ruim een miljoen euro schadevergoeding betaald aan asielzoekers... die te lang moesten wachten op hun asielaanvraag. Volgens de Volkskrant verviervoudigt dit bedrag waarschijnlijk nog. Er zijn nog duizenden claims in behandeling. Wettelijk moet een asielzoeker binnen zes maanden duidelijkheid krijgen over de aanvraag. Door personeelstekort bij de IND is dat nu soms bijna een jaar. Het wordt voor homostellen makkelijker om via een draagmoeder een kind te krijgen. Twee IVF-klinieken starten volgend jaar met draagmoederschap voor homoparen. Blijkt uit onderzoek van tv-programma De Monitor. Nu moeten ze daarvoor nog naar het buitenland. Bij een van de twee klinieken mag de draagmoeder ook zwanger raken... met een eicel gedoneerd door een andere vrouw. De bosbrand in het noorden van Californië is de dodelijkste in de geschiedenis van de Amerikaanse staat. Nu het dodental is opgelopen tot 42. De lichamen werden gevonden in uitgebrande huizen en auto's. Er worden nog ruim 200 Californiërs vermist in het getroffen gebied. De wereldwijde energievraag stijgt tot 2040 met minimaal een kwart. En nog meer als de wereld niet efficiënter met energie omgaat. Dat zegt het Internationaal Energieagentschap. De vraag neemt vooral toe door de bevolkingsgroei... en doordat mensen meer te besteden krijgen... Het agentschap roept overheden op zoveel mogelijk te doen... om de energievoorziening voor de toekomst veilig te stellen. De man die begin 2017 moedwillig inreed op voetgangers in Melbourne... is veroordeeld voor zesvoudige moord. Onder de doden waren een baby van drie maanden en een kind van tien. De 28-jarige veroordeelde zegt dat hij ontoerekeningsvatbaar was... omdat hij drugs had gebruikt. Welke straf hij krijgt wordt in een andere zitting bepaald. Het weer, vanochtend trekken wat buien over, kans op onweer daarbij... Vanmiddag breekt de zon door, wordt het zo'n 13 graden.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 A9 vanuit Alkmaar wel veel vertraging tussen Heemskerk en knopend Raasdorp... 15 kilometer met een half uur oponthoud. Dat had te maken met een aanrijding op de A5 bij knopende Hoek... maar die weg is inmiddels weer helemaal vrij. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Oestgeest en Kaagdorp 8 kilometer...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 Too many times people told me no. When I'm proven wrong, gotta let something dat bij jou past. Met muziek. Kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze. Jouw ZFM. Hey, hey, hey. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening?